Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NWS op 3. Een mega-explosie in een huis in Lelystad vanochtend. Door een gasexplosie zijn de volledige voor- en achtergevel uit het huis geslagen. Volgens de brandweer waren de bewoners op vakantie. Het geluk, en we praten echt over geluk, waren de bewoners op dat moment niet thuis. Eh, de naastgelegen buren die waren ook niet thuis. En de mensen die daarnaast zaten, die waren wel thuis. Maar gelukkig heeft niemand, is niemand bij dit incident eh, gewond geraakt. Drie katten hebben de explosie niet overleefd. Ook zijn drie huizen voorlopig onbewoonbaar. Dikke winst voor Air France KLM. Ondanks dat ze minder konden vliegen vanaf Schiphol en kerosine veel duurder was... maakte het bedrijf de laatste drie maanden ruim 600 miljoen euro winst. Mijn economiecollega Lisa weet hoe dat kan. Mensen willen weer eh, vliegen, zien ze. Eh, Air France KLM vervoerde bijna 25 miljoen passagiers dit kwartaal. 8% meer dan vorig jaar. Een Nederlands record voor Niels Korstanje op het WK zwemmen. Op de 100 meter vlinderslag tikte hij aan in iets meer dan 50 seconden. Daarmee verbrak hij zijn eigen record. Met die tijd heeft Korstanje ook meteen een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar te pakken. Een Europese satelliet stort vandaag neer op aarde. Bang hoef je daarvoor niet te zijn, want het ding wordt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gecontroleerd naar beneden gehaald. Deze ruimte-expert weet hoe ze dat doen. De snelheid die die satelliet heeft, die is erop berekend dat hij keurig rondjes rondom de aarde draait. En zodra je hem eh, afremt, dan, eh, dan begint hij te zakken. En dan zakt hij net zo lang totdat hij geslepen wordt eh, door de atmosfeer. En dan begint hij dus neer te storten. Het gaat om een oude weersatelliet zo groot als een kleine auto.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 Elle voulait que je l'appelle Venise, les yeux trempés, les reins brisés, les chiens soumises en marche-pied. Me penchant comme la tour de Pise pour abaisser, Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.